Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Hoewel het aantal besmettingen nog niet afneemt... vindt het kabinet dat het goed gaat met de bestrijding van corona in Nederland. Minister De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer... dat vooral regionale maatregelen het virus nu onder controle moeten houden. Morgen komen de burgemeesters van het Veiligheidsberaad vervroegd bijeen... om over de huidige situatie te praten. Vooral in Noord- en Zuid-Holland en Zeeland neemt het aantal besmettingen toe... Het kabinet wacht ondertussen nog op een advies van het Outbreak Management Team over mondkapjes. Waarschijnlijk zullen de ministers daar later deze week een besluit over nemen. Studentenverenigingen in Rotterdam starten samen met de gemeente een campagne om studenten te wijzen op de gevaren van het coronavirus. Dat is afgesproken in een gesprek tussen de verenigingen en burgemeester Abu Talib. Gisteren bleek dat een groep van 10 tot 20 studenten uit Rotterdam besmet is met het virus. Volgens de verenigingen verslapt de aandacht en gaan ze er alles aan doen om studenten te wijzen op de risico's. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop instanties zijn omgegaan met Arie den Dekker uit Os. Gisteren stak de man zichzelf voor het gemeentehuis in brand en hij overleed later aan zijn verwondingen. De man was in de problemen gekomen nadat hij zich als getuige had gemeld van een liquidatie. De instanties hebben hem daarna in de steek gelaten, vond den Dekker. In Egypte zijn vijf vrouwen die actief waren op het sociale medium TikTok veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Ze moeten ieder ook 16.000 euro boete betalen. Volgens de rechtbank hebben ze met onfatsoenlijke foto's en video's de normen en waarden van de Egyptische samenleving geschonden. Een petitie van activisten om de veroordeelde vrouwen vrij te krijgen is inmiddels 1600 keer ondertekend. Het weer, periode met zon en in het noorden kans op een bui. is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht droog en een graad of 12.